Er is een vliegtuig met passagiers vertrokken van Nederland naar Oekraïne. Ook al is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken... ga niet, het is er te gevaarlijk. KLM vliegt niet meer die kant op. Een toestel van Wizz Air vertrok om vijf over vier wel, vanaf Eindhoven. Deze man zit in dat vliegtuig. Ik schat dat het in dat het op dit moment veilig is. Wat er over een eh, week gebeurt, dat weet niemand. Dat zien we wel. Dan hopen we dat we nog tijd hebben eh, om te vertrekken. Dat het zo gevaarlijk is in Oekraïne heeft te maken met de spanningen aan de grens met Rusland. Veel landen zijn bang dat Russische militairen het buurland binnenvallen. Volt-Kamerlid Han zegt dat ze geen idee heeft waarom ze is geschorst. De partij maakte gisteren bekend dat ze voorlopig niet meer voor Volt in de Tweede Kamer mag zitten... vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Er is niet gezegd om wat voor zaken het dan gaat. Er moet meer onderzoek komen naar langdurige covid-klachten, vindt de Gezondheidsraad die het kabinet adviseert. Nu is er heel weinig bekend over zulke klachten na een coronabesmetting, zoals extreme vermoeidheid of kortademigheid. En het is ook onduidelijk hoeveel mensen het krijgen. Op de Medal Plaza in Peking hebben de Nederlandse shorttracksters hun gouden medaille gekregen. Gisteren pakte Schulting, Poutsma, Van Kerkhoff en Velzenboer de overwinning bij de aflossing. Selma Poutsma vond de huldiging een unieke ervaring. Heel bijzonder. Eh, toen het volkslied eh, klonk, uh, ja, raasde er weer van alles door mijn hoofd. Het was heel erg mooi. ik keek om me heen. Ik zag deze dames, ik zag de andere dames. Het was zo'n mooie manier om ja, dit te ontvangen. Tot nu toe heeft Nederland 12 medailles gewonnen, 6 keer goud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 within, and I've been there before. But that life's a bore so full of the superficial. some people want it all, but I don't want nothing at all. If It search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver. share with no still get found driving you gotta do get it If so, how often would you choose a hard or soft option? you home We've got no future, we've got no past Here today, built to last in every city and every nation From Lake Geneva to the Finland Station And western town, a dead end world The eastern boys and western girls Oh, western town, a dead end world Eastern boys, western girls Show. looking to find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 this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that Should have paid attention to my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve.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 有。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 Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my and my son, Lord? Anything for you, Lord? Trying to be numb, but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cold when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. if he made